Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat er sinds de Russische inval twee jaar geleden 31.000 Oekraïense militairen zijn omgekomen. Het is volgens de Kiev Independent de eerste keer dat Zelensky een aantal noemt als het gaat om Oekraïense verliezen. Hij probeert zo de druk op het Westen op te voeren om haast te maken met wapenleveranties. Bij het monument De Dokwerker in Amsterdam is de februari-staking van 1941 herdacht. Enkele duizenden mensen kwamen bijeen om de staking te herdenken... die uitbrak uit protest tegen de razzia's van de Duitse bezetter. Burgemeester Halsema sprak over de moed van de stakers... en legde de link naar het heden. Zo verwees ze naar de dood van de Russische oppositieleider Navalny... en het oppakken van mensen die om hem rouwden. Deze maand is nu al de warmste februari sinds de metingen begonnen. De gemiddelde temperatuur in de beeld komt naar verwachting uit tussen 8,1 en 8,3 graden. Dat is zo'n 4 graden hoger dan normaal. De warmste dag was 15 februari, toen werd het in de beeld 15,5 graad. Behalve warm was februari ook nat en veel minder zonnig dan gemiddeld. Met 110 tot 120 mm neerslag komt deze maand in de top 5 van natste februari maanden. Het aantal zonuren komt uit op ruim 50. Dat is normaal bijna 100. In de Eredivisie heeft AZ thuis met 2-0 gewonnen van Ajax. Van Bommel scoorde beide doelpunten voor de Alkmaarders. AZ en Ajax staan nog steeds op 4 en 5 op de ranglijst... maar het gat tussen de twee is nu wel opgelopen tot 6 punten. Eerder op de middag won Feyenoord met 2-0 bij Almere City. Twente versloeg Go Ahead Eagles met 3-0. En Vitesse boekte de eerste zege in acht wedstrijden... door met 2-1 te winnen bij Excelsior. Het weer. Vanavond vanuit het zuiden meer bewolking en regen.